Uur. in Boekraat met het NOS Journaal. In Spijkenisse is een flinke explosie geweest bij een woning in een appartementencomplex. Daarbij werd grote schade aangericht aan het trappenhuis. Drie mensen zijn door ambulancemedewerkers nagekeken. Eén iemand had glasscherven in de voet, twee anderen hadden rook ingeademd. Bewoners van de appartementen naast de getroffen woning moesten hun huis uit... omdat de explosieve opruimingsdienst onderzoekt of de huizen nog veilig zijn. Het gaat volgens de politie om ongeveer 14 bewoners. Zij zijn in de buurt opgevangen. De bouw van een nieuwe marinierskazerne in Nieuw-Milligen loopt zeker een jaar vertraging op vanwege stikstof. De aanbesteding van de nieuwe kazerne zou volgende week beginnen... maar dat gaat niet door omdat er bij de bouw te veel stikstof vrijkomt. Defensie moet daarom op zoek naar manieren om die uitstoot te compenseren. Justitie in Californië gaat Hunter Biden vervolgen, de zoon van de Amerikaanse president. Hij zou in vier jaar tijd zo'n 1,4 miljoen dollar aan belastingen hebben ontdoken. Volgens justitie gaf Biden het geld liever uit aan een extravagante levensstijl... in plaats van dat hij netjes zijn belastingen betaalde. Hunter Biden wordt ook in een andere Amerikaanse staat vervolgd. In Delaware staat hij terecht omdat hij een vuurwapen zou hebben gehad... terwijl hij dat als drugsgebruiker niet mocht hebben. Matthijs van Nieuwkerk gaat naar RTL, meldt het AD op basis van anonieme bronnen. De krant schrijft dat het vierjarige contract van Van Nieuwkerk al ingaat op 1 januari. De 63-jarige presentator zou vanaf april onder meer een zondagavondshow gaan maken... waarin hij terugkijkt op de week. Van Nieuwkerk stopte ruim een jaar geleden bij de publieke omroep... nadat hij in opspraak was geraakt vanwege jarenlang grensoverschrijdend gedrag bij De Wereld Draait Door.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 Israël is akkoord gegaan met het openen van de grenspost Kerem Shalom met de Gazastrook, meldt persbureau Reuters op basis van Amerikaanse bronnen. De VS had aangedrongen op de opening. Matthijs van Nieuwkerk gaat naar RTL, meldt het AD. De 63-jarige presentator gaat volgens de krant vanaf april een zondagavondshow maken...